Raymond Seré met het NOS-journaal. Een van de belangrijkste Nederlandse vertegenwoordigers van de conceptuele kunst, Ger van Elk, is overleden. Zijn werk is onder meer tentoongesteld in het Stedelijk Museum in Amsterdam en het Museum of Modern Art in New York. Van Elk schilderde, maakte sculpturen en werkte met film- en diabeelden. Met geestverwanten zoals Wim T. Schippers schreef hij een aantal manifesten over hun visie op de conceptuele kunst. Dat is een naoorlogse kunstvorm waarbij het idee voorop staat en niet de schoonheid. Ger van Elk was 73 jaar. IJsland heeft het waarschuwingsniveau voor de vulkaan de Bardabunga verhoogd. In korte tijd zijn honderden aardbevingen gemeten rond de vulkaan. En mocht de vulkaan uitbarsten, dan kan dat voor veel problemen zorgen. In 2010 werd het vliegverkeer in Europa ernstig ontregeld... omdat een andere IJslandse vulkaan, de Eyjafjallajökull, as uitstoten. Vakbond Afra Cabo FNV stapt naar de rechter vanwege het faillissement van kinderopvangbedrijf Estro. Mensen die daarbij hun baan verloren moeten die volgens de bond terugkrijgen omdat er misbruik is gemaakt van het faillissementsrecht. Estro was het grootste bedrijf in de kinderopvangbranche en ging in juli failliet. Het maakte direct een doorstart onder de naam Small Steps. Volgens Abfacabo was het plan voor het faillissement en de doorstart al maanden eerder uitgewerkt. Door een flitsfaillissement kon personeel goedkoop worden ontslagen en bleven leveranciers en ouders met lege handen achter, zegt de bond. De Amerikaanse luchtmacht heeft nog eens 15 luchtaanvallen uitgevoerd op doelen van de terreurgroep IS bij een stuwdam in de omgeving van Mosul in Noord-Irak. Eerder vandaag maakte het Iraakse leger bekend dat de dam is heroverd op de extremistische IS-strijders. Amerikaanse bommenwerpers, gevechtsvliegtuigen en drones vernietigden vandaag panzervoertuigen, luchtafweer en ander materieel van de IS, heeft het Pentagon bekendgemaakt. Sinds, sinds 8 augustus geeft de VS luchtsteun aan Iraakse en Koerdische troepen... die de extremisten proberen te verdrijven uit het noorden van Irak.